Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam mag toch niet afmeren in Thailand... uit vrees voor het coronavirus. Eerder meldde eigenaar Holland America Line dat het schip in Thailand welkom was... omdat niemand aan boord besmet is met het virus. Waarom de Thaise autoriteiten van mening zijn veranderd is niet duidelijk. Het schip met ruim 2000 opvarenden was ook al niet welkom in de Filipijnen, Taiwan en Japan. Het aantal doden door de uitbraak van het coronavirus is gestegen tot meer dan duizend. De autoriteiten in de Chinese provincie Hubei zeggen dat er gisteren opnieuw 103 mensen zijn overleden. Inmiddels is een team van de Wereldgezondheidsorganisatie in China aangekomen om te helpen bij de bestrijding van het virus. Aanklagers in de VS hebben een celstraf van 7 tot 9 jaar geëist... tegen voormalig Trump-adviseur Roger Stone. Hij zou onder Ede hebben gelogen tegen het congres en het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben belemmerd. Stone is al door een jury schuldig bevonden. Het vonnis volgt eind volgende week. Een jongen van 11 uit Eritrea is vorige week bij zijn eerste zwemles in Lemmer verdronken. Hij was pas een paar maanden in Nederland en ging met school naar het zwembad. Zijn moeder wilde voor de zekerheid mee, maar zegt dat dat van de school niet mocht. Volgens de eigenaar van het zwembad in Lemmer waren er genoeg toezichthouders aanwezig. Willeke Alberti heeft bij de uitreiking van de Edisons een oeuvreprijs gekregen. De jury roemt vooral de veelzijdigheid van de 75-jarige zangeres. Verder vielen bij de Edisons nogal wat hip-hop-artiesten in de prijzen. Zoals rappers Snelle, Steen, Busy en Joe Silvio. Het nummer Arcade van Duncan Lawrence won de Edison voor het beste liedje van het jaar. Het weer. Het wordt opnieuw een onstuimige dag... met kans op winterse buien en zware windstoten. Vooral in het westen ook af en toe zon. En het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land moet het verkeer rekening houden met zware windstoten.